Het is van Kesteren met het NOS-journaal. In Oostenrijk is een vrachtwagen ontdekt met 53 mensen in de laadruimte. De vrachtwagen was op weg naar Duitsland. De politie denkt dat er sprake is van mensensmokkel. Er zaten ook kinderen verstopt in de laadruimte. Vier mensen zijn opgepakt. Drie van hen komen uit Turkije, net als de meeste mensen die gesmokkeld werden. Gisteren werden bij Salzburg twee vermoedelijke mensensmokkelaars aangehouden. Ze hadden elf mensen in hun bestelbus, vermoedelijk ook uit Turkije. Het lichaam van Yevgeny Prigozhin, de leider van de Wagnergroep, is geïdentificeerd, meldt een Russisch onderzoeksteam. Ook van Dmitri Oetkin, de oprichter van het huurlingenleger, staat nu definitief vast dat hij om het leven is gekomen bij het vliegtuigongeluk vorige week woensdag. Het onderzoeksteam zegt dat de identiteit van alle tiende slachtoffers overeenkomt met de passagierslijst. Het vliegtuig stortte neer tijdens een vlucht van Moskou naar Sint-Petersburg. Prigozhin had in Moskou een bespreking gehad op het ministerie van Defensie. Er is nog niets duidelijk over de oorzaak van het ongeluk... maar inlichtingendiensten houden rekening met een explosie aan boord van het toestel. De Nederlandse hockeyers zijn opnieuw Europees kampioen geworden. In een spannende finale werd Engeland met 2-1 verslagen. De goals werden gemaakt door De Vilder en Telgekamp. Door de Europese titel heeft Nederland zich ook verzekerd van een ticket voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs. De Nederlandse vrouwen werden gisteren ook al Europees kampioen.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 cowbell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 elke stapje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 拜拜。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 oh know that you need me. En het geluid van de zomer op CFM. Hoor je nu overal, hoor je nu overal. Ieder en weer. ZFM Zon. jouw keuze ZFM.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 joie ou la douleur. 9 is Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits.